Dag, ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensenrechtenonderzoekers maken zich zorgen over de democratie in Nederland. Ze zien meerdere dingen gebeuren. Politici reageren steeds feller op organisaties... en het wordt steeds lastiger om te demonstreren. Ja, wat er misgaat is dat er verschillende eh, voorstellen zijn... om de demonstratievrijheid te beperken. Ehm, dat er ook in de praktijk al bijvoorbeeld cameratoezicht is... surveillances bij demonstraties waar de mensen worden gefotografeerd, gefilmd, door drones waargenomen, ook worden geïdentificeerd. En mensen dus denken, ja, moet ik wel naar zo'n demonstratie toe gaan? Kan ik wel meedoen? Wat voor gevolgen gaat dit hebben? De onderzoekers zeggen dat de overheid ook moet luisteren naar organisaties die een andere mening hebben. Bij een schietpartij in Jeruzalem zijn vijf mensen gedood. Dat gebeurde in een bus, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Dat is op een druk kruispunt, dus er zijn veel ooggetuigen. Twee gewapende mannen gingen een van de bussen binnen... en begonnen om zich heen te schieten. En volgens de Israëlische autoriteiten zijn er op dit moment vijf doden gevallen. Zijn er zes zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd... en nog vijf licht gewond. Israëlische media zeggen dat de schutters Palestijns zijn... en dat ze uit dorpjes in de buurt van het kruispunt komen. Ze zijn allebei gedood. Wielrenner Olaf Kooi heeft een nieuwe werkgever. Hij rijdt volgend seizoen in het shirt van de Franse Decathlon-ploeg. Op dit moment zit de Nederlandse sprinter nog bij een team uit eigen land... namelijk Visma Lise Bike. Kooi is niet de enige Nederlander die de overstap maakt naar Decathlon. Kees Bol is de ander. Hij komt over van Astana. Mensen die gisteren nog wat zaten te drinken na een rondje golf bij een club in België... zijn zich rot geschrokken. Een nest Aziatische hoornaars viel uit een boom en kwam neer op het terras. Meerdere mensen zijn gestoken door de beesten. En volgens een lokale nieuwssite moesten drie van hen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft het nest weggehaald. Het weer veel grijs en in Groningen nog wat regen. Vanuit het zuidwesten zijn er steeds meer opklaringen. En vanmiddag is het droog met af en toe wolken en wat zon. Het is dan 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Amsterdam heb je drie kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Breukelen.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 Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Jeruzalem zijn zeker vijf mensen doodgeschoten. Twee schutters gingen een bus in en schoten op passagiers. Er zijn ook meerdere gewonden. De daders zijn allebei doodgeschoten. Wie zij zijn is nog niet duidelijk. Kritische maatschappelijke organisaties krijgen het steeds moeilijker in Nederland. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. Oorzaken zijn wetten die het demonstratierecht inperken... en bezuinigingen op maatschappelijke organisaties. Gemeentes houden steeds minder vaak geld in op de bijstandsuitkering. Dat doen ze soms als strafmaatregel als mensen bijvoorbeeld niet vaak genoeg solliciteren. De overheid concludeerde dat straffen vaak niet het gewenste effect had. Het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het wordt zo'n 23 graden.